Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Zorginstituut Nederland stelt voor drie nieuwe medicijnen tegen migraine op te nemen in het basispakket van de zorgverzekering. Het gaat om drie zogenoemde CGRP-remmers. In het advies aan het kabinet staan wel enkele voorwaarden. Zo komen alleen patiënten met chronische migraine ervoor in aanmerking. Dat zijn mensen die minstens de helft van de dagen hoofdpijn hebben. De kans dat de medicijnen aanslaan is ongeveer 20 Als ze werken betekent dat gemiddeld een halvering van het aantal migrainedagen. Patiëntenorganisatie Hoofdpijnnet reageert kritisch... en vindt dat meer mensen ervoor in aanmerking moeten komen. Vorig jaar zijn 49.000 mensen genaturaliseerd tot Nederlander. Bijna twee keer zoveel als het jaar daarvoor, blijkt uit cijfers van het CBS. Het gaat over het algemeen om mensen die hier al vijf jaar wonen en die ingeburgerd zijn. 40% van hen komt uit Syrië. Ze kwamen tijdens de vluchtelingenstroom in 2014 en 2015 naar Nederland. Met de toename is het aantal naturalisaties bijna terug op het niveau van eind jaren 90. Toen waren het vooral Turken, Marokkanen en voormalig Joegoslaven die Nederlander werden. Shell heeft een miljardendeal gesloten met zijn Amerikaanse concurrent ConocoPhillips. Dat bedrijf neemt voor 9,5 miljard dollar, ruim 8 miljard euro... alle bezittingen van Shell in het grootste Amerikaanse olieveld over. Het gaat om het gebied Permian Basin op de grens van de staten Texas en New Mexico... waar Shell veel heeft geïnvesteerd in schaliewinning. Sinds begin dit jaar zocht het concern naar een koper. Shell staat onder druk om de CO2-uitstoot sneller terug te dringen. Of deze deal daarmee te maken heeft, is niet duidelijk. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 7 graden. Plaatselijk kans op vorst aan de grond. En ook kan er mist ontstaan. Daarna een zonnige dag. In het noorden meer bewolking. Later kunnen stapelwolken ontstaan. Er staat weinig wind en het wordt 18 of 19 graden.